Hij of zij helpt kerstverse ouders met het verzorgen van de baby en kijkt of alles goed gaat met moeder en kind. Maar als je geen aanvullende verzekering hebt, betaal je minimaal 110 euro voor kraamzorg. En veel mensen kunnen dat niet missen. Dat is een dingetje, want mensen met geldproblemen kunnen de hulp vaak extra goed gebruiken. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn meerdere mensen gewond geraakt en zelfs gedood door raketaanvallen. Ook in andere steden in Oekraïne waren explosies. Het lijkt op een wraakactie van de Russische president Poetin na de explosie op de Krimbrug, vertelt correspondent Iris de Graaf. Poetin noemde dat gisteravond een, eh, een terroristische aanval van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Beschuldigde hun dus ervan eh, dat ze een, een antwoord zouden krijgen op die, eh, op die aanval. En dat antwoord is nu dus misschien al gegeven. Bij de aanvallen in Kiev zijn minstens acht mensen om het leven gekomen. Even wennen als je een flesje cola koopt op het treinstation of bij de pomp. De dopjes zitten vanaf nu aan de flesjes vast. Over een paar jaar is dat verplicht, maar Coca-Cola wil er volgens nu.nl niet mee wachten. Volgens de fabrikant kunnen ze zo beter recyclen en zorgt het voor minder zwerfafval. En we weten waar Wim Lex en zijn familie volgend jaar Koningsdag gaan vieren. Het is Rotterdam. De burgemeester van die stad heeft alvast een gelikt filmpje opgenomen. Welkom in de burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam. Dit huis is weerspiegelt de kracht van de stad. De kracht van mensen uit alle windstreken die deze havenstad hebben opgebouwd. En praat je over Rotterdam, dan praat je over de veerkracht van de stad. Een bijzondere editie wordt het in elk geval, want Willem-Alexander is in 2023 10 jaar koning. Hoe die feestdag eruit komt te zien ligt bij de Rotterdammers zelf. Ze kunnen ideeën indienen via koningsdaginrotterdam.nl. Het weer. De komende uren vallen er wat buien. Eerst langs de kust en later ook in het oosten. Het is een graad of 16. Morgen blijft het droog. Er is ook af en toe zon en het wordt opnieuw zo'n 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Je hebt nog altijd vrij veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord gebeurde namelijk een kettingbotsing. De linker is dicht met momenteel drie kwartier aan vertraging. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27.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 No one can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Mm-hmm. Is it really fair to feel this way? Don't you know, don't you know, things have change.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 Een kilowattuur gas kost nu 150 euro. Eind augustus was dat nog 350 euro. De daling is vooral te danken aan de goed gevulde gasvoorraden. En de man die vier jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij Pinkpop... krijgt een taakstraf van 240 uur. De man reed met zijn auto een groepje festivalgangers aan dat op de weg zat. Eén man kwam erbij om het leven, drie anderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen uit wordt het bewolkt en later gaat het aan het begin van de middag ook regenen of motregenen.